Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. België stopt met het huren van gevangenisruimte in Tilburg. Sinds 2010 werden daar in lege cellen 500 Belgische gevangenen opgesloten. Volgend jaar komt er een eind aan de huurovereenkomst. Waarom is niet bekend. Justitie zoekt voor 400 medewerkers van de gevangenis in Tilburg ander werk. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan op 27 april naar Zwolle voor de viering van Koningsdag. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Sinds dit jaar wordt Koningsdag Nieuwe Stijl in één gemeente gevierd. Afgelopen keer was dat in Dordrecht. De belasting op klassieke oude auto's levert volgens staatssecretaris Wiebes de helft minder op dan begroot. Sinds vorig jaar moeten diesel- en LPG-auto's van 25 tot 40 jaar oud meer wegenbelasting betalen. Dat heeft 70 miljoen euro extra opgeleverd, veel minder dan de 120 miljoen waar Wiebes op had gerekend. Vanwege de hogere wegenbelasting hebben veel eigenaars hun oldtimer van de hand gedaan. Een man die terecht stond voor moord uit eerbraak is door de rechter in Middelburg veroordeeld tot 19 jaar cel. Zijn vader kreeg 15 jaar. De moord werd twee jaar geleden gepleegd in IJzendijk in Zeeland. Volgens Omroep Zeeland had het slachtoffer van Turkse afkomst een relatie met een Koerdische vrouw. Haar vader en haar broer waren er fel op tegen en schoten de man dood. Airbnb doet het goed in Amsterdam. De woningverhuursite verwacht dit jaar voor 100 miljoen euro aan overnachtingen te kunnen boeken. Ruim 10.000 Amsterdammers bieden hun woning aan via Airbnb. En de gasten betalen sinds februari ook toeristenbelasting, wat Amsterdam zo'n 5,5 miljoen euro oplevert. Het weer, vanavond en vannacht heldere periode, minima van 1 tot 4 graden en mogelijk vorst aan de grond.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 Ik geef een overzicht van de files die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoevelaken en Neembrugge 7 kilometer. Op de A7 van Zaandam naar Horen staat 5 kilometer tussen Zaandam en de afrit Weide-Wormer door een ongeluk. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-Oost 10 kilometer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is zojuist een ongeluk gebeurd bij knooppunt Terbrechtseplein. De rechterrijstrook rijstrook is dicht en dat veroorzaakt 6 kilometer file. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht 8 kilometer. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond 6 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum de andere kant op dus tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 9 kilometer door een ongeluk.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 I'm in. I'm gonna dial your number just to hang up again. Mijn terugkeer van vakantie zorgt er nog steeds voor dat ik veel nieuw materiaal heb. Laat ik beginnen met drie tips voor de top, althans mijn top. Die is misschien wat eigenzinnig, maar ik hoop dat dit door de luisteraars een prijs wordt gesteld. Ik opende met Striking Matches en Miss Me More. Rainy Quali heeft wel wat met Johnny Cash. Dat is duidelijk te horen met Me en Johnny Cash. Jared Nieman besluit het blokje kanshebbers met Blue Bandana. Stipt voor de top. She was dancing in a sundress under a Carolina sunset on the last night of Merlefest. Told me she ain't missed one since the summer she turned 18. Hit that road on a gypsy dream. Hitchhiked a ride in a beat up van, following her favorite band. And now she's a Bonnaroo baby. She's Coachella crazy. She'll be poking out in Newport. You've probably seen her before up at Lollapalooza in the mud at Wakarusa She'll be at the hangout down in Alabama. Just look for the girl in the blue bandana.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 Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. In een mix van Americana, country en bluegrass lanceren de Common Linnets hun tweede album, Common Linnets 2. We hebben er lang op gewacht, maar het werd tijd na het succes van de groep tijdens het Eurosong Festival vorig jaar. Bij de eerste beluistering mis ik Whalen. Hij had zo'n lekker rauw randje, hetgeen Jake Etheridge ontbeert. De mooiste track van dit album is voor mij Hearts on Fire. Wine kennen we allemaal van Neil Diamond. Nu is er ook een country versie.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 Hij maakte zijn solo debuut in 1991 als Colin Ray. In This Life is geschreven door Mike Reed en Alan Chamberlain. De song werd in 1992 uitgebracht en is de titelsong van het gelijknamige album. Crossroads, nummer 1 country hit. Let the world stop turning. Let the sun stop burning. Let them tell me Ashley Dallas is een getalenteerde zangeres uit Australië. Samen met haar vader heeft ze alle songs geschreven voor het album Other Side of Town. Met daarop Dragging My Heart. Ze treedt op met haar familieband. Stop dragging my heart around. I'll meet you on the other side of town. You can give it back to me. Then go back to the fantasy. dragging heart. De original van deze week. Eddie Rabbit groeit op als kind van Ierse immigrant in Brooklyn, New York. Zijn vader is een getalenteerde accordeonspeler. Rabbit zelf is ook muzikaal aangelegd en speelt op zijn twaalfde al vakkundig gitaar. Als hij 16 jaar is, scheiden zijn ouders en stopt hij met school. In 1969 neemt Elvis Presley Eddie Rabbit's Kentucky Rain op. Het nummer wordt een hit en Rabbit krijgt meer naamsbekendheid. Hij toert met Kenny Rogers en staat in het voorprogramma van Dolly Parton. Zijn album Horizon wordt platinum, mede door de hits I Love a Rainy Night en Driving My Life Away, de original van deze week. the midnight headlight find a rainy night up ahead, down. In Detroit en Michigan heeft Julianne Ankley zich op de kaart weten te zetten als singer-songwriter. Ze won lokaal diverse awards. Bij mijn weten is Don't Let Go haar derde album. I Still Think of You. sun's going down on a big red sky. Perfect time for taking a ride. The smell in the air makes me feel so alive. this old Saturn's still running alright. I think I'll stay out late tonight. Got no one at home to answer. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Dwayne Verheijden geniet aanzien in de Tex-Mex wereld en gaat regelmatig op bezoek bij Flaco Jiménez, die hem de fijne kneepjes van het wereldje heeft geleerd. Cancion Mixteca is daar een overtuigend bewijs van. Change of Direction is de titel van Victoria Eamons nieuwe album en daarvan afkomstig is de song Another Victim of Love. Ik sluit het blokje het eigen land af met het fraaie Dust on the Flat Top van Dick van Altena.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 There was magic in his fingers when he laid them on the strings. So quick to share his wisdom, his heart and soul in rhyme. I remember when he taught me ghost riders in the sky. songs about salvation with a smile upon his face. We would always join him when he played Amazing Grace. How sweet the sound, how music made him happy, and I often heard him say, Lord, let my hand be on the fretboard when you call me now there's dust on the flat top, rust on the strings. But if you listen really close, you still can hear it ring. he's playing up in heaven, and even though he's gone, as long as there is I swore I'd keep my promise not to let the music die. I know he's up there playing, so heaven's choir can sing. And I'm thankful that he shared with me the joy that music brings. Now there's dust on the flat top, rust on the strings. But if you listen really close, you still can hear it rain. He's playing up in heaven, and even though he's gone, as long as there is music, his memory will live on. Now there's dust on the flat top, rust on the strings. But if you listen really close, still can hear it ring. Now he's playing up in heaven, and even though he's gone, as long as there is music, his memory will live on. Now there's dust on the flat top, rust on the strings. But if you listen really close, you still can hear it. Dit was het blokje Country uit eigen land. De Stetson Family is een Australische bluegrass-formatie. Voor mijn gevoel neigen ze meer naar de folk dan naar bluegrass. Ook vocaal steekt het gedegen in elkaar met soms tweestemmige dan weer driestemmige zang. Hun nieuwe album heet True North en daarvan afkomstig is Hey Bartender. your pocket full of cash. This race ain't gonna be a long one, gonna be more like favoriete album van de maand. Hoewel de rauwe randjes van welen ontbreken is er toch sprake van een fraai album. De Common Linnets weet een goede balans te creëren. Zoals al eerder gesteld, een goede mix van Americana, country en bluegrass. Waarbij het onderscheid tussen Americana en country mij ontgaat. We gaan luisteren naar That Part. We hadden zojuist de Stetson Family te gast uit Australië. De Common Linnets kwamen even tussendoor, maar we keren onmiddellijk weer terug naar Down Under. De beurt is aan Jetty Road met de titelsong Hearts on Fire van haar nieuwe album.